Visser met het NOS-journaal. In het oosten van Friesland is een NL-alert verstuurd... vanwege de rook die vrijkomt bij een zeer grote brand... in een loods in Oosterwolde. Het pand van bijna 8000 vierkante meter staat helemaal in brand... en is niet meer te redden, al dus de brandweer. Het gebouw ligt op een bedrijventerrein. Voor zover bekend zitten er geen concentraties gevaarlijke stof in de rook. Voor omwonenden die vanwege de rook niet thuis willen blijven... is opvang geregeld in een verzorgingshuis in Oosterwolde. Er is opnieuw iemand in Nederland besmet met het coronavirus. Het gaat om een vrouw van 23 uit Delft, meldt het RIVM. Ze zit thuis in quarantaine. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardij in het noorden van Italië. Ook in Rotterdam is mogelijk iemand besmet. Een eerste test was positief. De uitslag van de tweede test volgt later vandaag. De man of vrouw is opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. Joe Biden heeft de voorverkiezing van de Democraten in de staat South Carolina gewonnen. Hij kreeg bijna de helft van de stemmen. Het is de eerste overwinning voor de oud-vicepresident... nadat hij in Iowa, New Hampshire en Nevada had verloren van Bernie Sanders en Pete Buttigieg. In South Carolina is Bernie Sanders tweede geworden. Dinsdag zijn er op de zogenoemde Super Tuesday voorverkiezingen in negen staten tegelijk. In de Japanse stad Osaka is een man opgepakt die 5800 fietszadels had gestolen. De man van 57 werd opgepakt nadat een beveiligingscamera had vastgelegd... hoe hij in november twee fietszadels ontvreemde bij een treinstation. Na de arrestatie ontdekte de politie de 5800 zadels in een opslagruimte. Volgens de chauffeur begon hij er 25 jaar geleden mee om van de werkstress af te komen. Het weer. Vanochtend is het op een enkele bui na droog. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Het wordt maximaal 9 graden. En vooral aan de kust gaat het stevig waaien. Morgen eh, is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dennis Verkeers. en ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam. Op eh, de A10 Oost richting de A10 Noord is de weg dicht bij knooppunt Watergraasmeer.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 maar op een, een prachtige gitaar. Het is van de cd Blue Set en het heet Lonesome Road. Erik, wat hebben we vandaag allemaal in het programma? Nou, we hebben een hele grote variatie aan lekkere jazznummers. Eh, soms op het randje, soms echte jazz. Ehm, maar goed, dat kun je zelf eh, per nummer beoordelen wat je ervan vindt. Wij vinden het in ieder geval een lekkere lijst. Met heerlijke muziek om je zondagochtend eh, mee op te starten. En zeker nu het zonnetje eruit komt, zou ik zeggen... we gaan gelijk door naar het volgende nummer. Thank you. een eh, hele fijne goedemorgen, lieve luisteraars, op deze zondag 1 maart. En als ik naar buiten kijk, begint het zonnetje schijnen. Erik? Ja, 7 graden buiten, Marco. Het is niet, eh, niet echt warm. Nee. Maar eh, lekker weer om lekker thuis achter de radio te kruipen. Op de bank. Dat denk ik ook. En te genieten van onze warme klanken. Fijn dat je luistert. Ook een welkom welkom onze onze deutsche toehörer. Yes. thank you for listening. especially the, our listeners in England. Hè? Do we have a special name, Marco? Nee. Nou. <laughs> Oké, en onze luisteraars ook in Oudorp natuurlijk. Want daar hebben we ook altijd vaste luisteraars. Maar volgens mij hebben we luisteraars door heel Nederland. Ja, volgens mij ook. Dus eh, we hebben ons best gedaan om weer een hele mooie afspeellijst te maken. Ja, en als volgende ligt er een plaat op van eh, Lauren Henderson. En ik heb haar even gegoogeld, Marco. En het is een slimme meid, die Lauren. Eh, ze is nog niet zo oud. Ze, is, ze heeft vorig jaar heeft zij de eh, universitaire eh, titel behaald in Madrid. Oké, in wat? En ze is ontzettend goed in jazzmuziek. Ze, heeft eh, haar eigen... ze heeft haar eigen <laughs> platenmaatschappij zelfs. Dus ja, nee, het is een slimme, slimme tante. Maar het allerbelangrijkste is nog dat ze gewoon ontzettend mooie muziek kan maken. Ja. En daar willen we jullie even van mee laten genieten. Ja, Laura Henderson van I Should Care van het gelijknamige album Laura Henderson. sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I should let it upset me. I should care. But it just doesn't get me. muziekje maar komen eh, de zondag mee eh, te beginnen. Ja, hè? Ja, ja. En Zij, eh, zij komt van het, uit de Verenigde Staten. We blijven dan nu ook op het Amerikaanse continent. We gaan naar Argentinië. De plaat die we nu hebben klaar liggen is van Karen Souza. Wil je daar nog iets over vertellen? Of, Nou, nee, alleen dat nummer Creep heet. Creep. Creep? Ja. Daar komt ze. here before. Can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. show. You're so very special. perfect body. I want a perfect soul. Eh, over haar vinden. Eh, ik ook niet. Op het net. Ehm, ze heeft wel verschillende LP's gemaakt. Nee, maar dat bedoel je eigenlijk eh, die we nu gaan spelen, toch? Sarah... Ja, sorry. Ja, klopt. Sarah, klopt. Sarah Menesco. Maar ehm, Don't Speak, het is een cover. Zij heeft veel covers gemaakt, Sarah Menesco. En ja, ik, ik hoorde het nummer en ik vond het eigenlijk zo goed... dat ik het heel graag met jullie wilde delen. En, en dat past ook perfect op de zondagochtend. Ja. saying Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Uiteraard op ZFM Radio, het ritme van Zandvoort. het album Jazz Love. Onze vriendin van de show. Ja. Ja, ze maakt heerlijke muziek, Laura. Met eh, op de achtergrond eh, onze start-up iedere keer. Uh, Toets Tielemans. Ja, ja. Die, speelde ja, mee. Ja, die speelde mee op dit nummer. Prachtig. Grappig. Ja, het eerste nummer waar Laura Fietsje trouwens ook groot mee is geworden... dat was ook een nummer samen met Toets Tielemans. Ja. 14 maart is Laura aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Oké. Om acht uur s'avonds. Daar eh, geeft ze een klein concert. En eh, ja, daarna heeft ze volgens mij even, even wat vrije tijd ingepland. Want 8 juni, dan eh, speelt ze in Hilversum. En daarna dan gaat ze richting Singapore. Want daar is ze ook heel bekend. En geeft zij een, concert in het Shangri-La Hotel. Volgens mij een heel groot bekend hotel. Oké. Om vervolgens in het najaar weer in Nederland op te treden. Dus ja, Zover het nieuws over eh, onze vriendin. Over onze vriendin. En uh, Sea Jazz Festival hebben we natuurlijk ook nog wat nieuws over. Ja, dat ehm, is op 10, 11, 12 juli 2020. Dat, ja. is, nou, dat duurt nog even. Ja, het begint op 9 juli. En eh, dit jaar opent het festival met een exclusief concert van John Legend. Oké. Zeg ik het goed? Legend? Legend. Legend, ja. Dus eh, ze hebben een heel vol programma. Ik, ik het is eigenlijk te veel om op te noemen hoor. Dus als je daar meer informatie over wil, adviseer ik je om even naar northseajazz.nl te gaan en te kijken hoe het programma eruit ziet. Maar ik zie fantastische namen voorbij komen van Alicia Keys, Herbie Hancock zelfs, ehm, eh, Kenny Barron en Dave Holland trio. Nou, het is uh, New Cool Collective. Echt heel veel bekende namen zie ik voorbij komen. Ook heel veel bekende namen die wij ook met grote regelmaat draaien Ja, absoluut. En dus voor zover even het, uh, het eh, nieuws, jazznieuws. Als er nog ander belangrijk jazznieuws is, dan uh, hoor je dat nog tijdens de uitzending. Ja. En we gaan denk ik door nu met Red Garland. Ja, met Please Send Me Someone to Love. programmavullend nummer. Maar laten we onze gasten ook niet eh, te eenzijdig eh, beïnvloeden. Laten we maar zeggen dat Red er zin in had. Ja, <laughs> dat kan je <laughs> zeker zeggen. Het volgende, de volgende plaat die we klaar eh, hebben staan, Erik, daar kan jij ook wat over vertellen. Hè? Ja, die is van Tito Puente. En dat is een, een, De naam zou je niet verwachten, maar dat is een Amerikaan. Een Amerikaan, geboren in eh, New York, ja. in Manhattan. En hij staat vooral bekend om zijn Latijns-Amerikaanse jazzcomposities. Ja, hij staat schreef als jazz, salsa en mambo-muzikant. Nou, ja, moet je nagaan. En het was zeker een, een eh, multitalent. Ja. Want hij speelde zowel eh, saxofoon, piano, vibrafoon, timbales, conga's en de bonga's. En hij had ook nog zijn eigen platenmaatschappij. Nou, nou ja. <laughs> ongelooflijk. We gaan het nu over een hele andere boeg gooien. En dat komt van, van het album... Mambo Diablo. En het is van eh, Tito Puento en Joe Loco. nou nog niet wakker bent? Eh, dan weet ik het ook niet. Want die Tito, die weet er wel <laughs> Zo. Maar dit was wel even eh, jazz om aan te wennen, zeg maar. Tenminste, ja. voor mij. Uh... Latin jazz. Ja. Met wat mambo-invloeden, Latin-invloeden. Ja, ik hou er wel van. Ja, heel iets anders. Ja. En van, van Amerika gaan we lekker terug naar onze Naar Amsterdam. Ja. Naar Eva. Eva Suzanne. Haar ja. echte naam is Eva Schotten. En ze treedt meestal op met de Thomas Baggerman trio. En eh, dat bestaat uit eh, Thomas Baggerman op gitaar. En zijn broer Max Baggerman ook op gitaar. En Breno Fritschimo. En die speelt eh, de contrabas. Ja, dus ik zou zeggen, luister naar Belleville van Eva Sursene. Well, we can hang out, chill Lay in sun and take it slow. It's called Park Belleville. so real. We played, we had fun, day and by the sun. Unfortunately, luck Eva Suzanne. Jij hebt ook nog wat leuks over haar te vertellen, toch? Eh, nou, inderdaad. Want zij, eh, we hebben contact met haar. En zij heeft binnenkort een afspraak met ons. Of wij met haar eigenlijk. Ja, en zij wil ook met ons op de foto, toch? Ja, zij wil ook met ons op de foto. Nou ja, wie wil dat natuurlijk? Weet je niet. Nee, daarom. <laughs> maar eh, nee, even alle gekheid op het stokje. Eva is sinds kort officieel ook vriendin van onze show. Ja. En dat vinden wij heel erg leuk. En we zijn daar ook erg vereerd door. Ehm, binnenkort treedt ze op op Schiermonnikoog. Ook niet zo'n plek waar je iedere dag komt. Nee, zeker ehm, niet. Maar ik denk dat wij Marco haar gaan interviewen in Amsterdam. Dat lijkt me een goed plan. Lijkt mij een goed plan, hè? ja. En de volgende die op onze lijst staat is Erin Boheme. En die, Bohem. komt, en die komt zeker niet uit Amsterdam. Nee, die eh, komt uit de United States of America. Wisconsin. En om even aan te geven hoe goed zij is. Zij heeft op de inauguratie van Donald Trump bijvoorbeeld gezongen. Nou, volgens mij kom je daar ook niet zomaar terecht. Nee, nee. en haar eerste of tweede plaat is mede geproduceerd door... Eh, Michael Bublé. Nou, dat is dus ook niet tenminste, toch? Nee, die gaat ook niet met iedereen de plaatstudio in. Dus al met al wel een dame om rekening mee te houden. En om jullie toch even een eh, goede kennismaking met haar eh, te laten hebben... hebben we het nummer I Love Being Here With You klaarstaan. Enjoy. the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there would never be a bore, cause I love being here with you, singing in the shower, laughing by the hour, life is such a crazy game. Love all kinds of weather as long as we're together. I love it when you say my name. I like good wine, fine cuisine, and candlelight. I like the scene. But baby, if you know just what I mean, I oh, love being here with you. to dance in Usher's lane. George Clooney's eyes, Bruce Willis' hair. But I think to tell you is only fair. Oh, baby, I love being here with you. And Big Clint just makes my day. His uptime takes me away. But don't get me wrong. but there's something else you know. They know how to say it, they know how to play it. They wind it up and let it go. I love the thrill of Grammy shows. I'd love to kiss Leonardo's nose, but I'd like to.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 É o fundo de poço, e o fim do caminho. No um rosto desgosto, um pouco sozinho. I spear, spike, I point down It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. It's the do you wanna leave the The shot of a gun in the dead of the night.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 Lauren, After the Dark heet het album en het nummer Waters of Mars. Weet je wat mij opvalt, Erik, eh, aan onze muziekkeuze? Nou, Marco? Het zijn voornamelijk eh, eh, dames met een hele mooie lichte stem. Ja, en een beetje Latin-invloed. Ja, ja. Ik kan u wel vertellen, lieve luisteraars, dat we het tweede uur beginnen met een hele bekende zanger. Dus dan gaan we wel naar het eh, mannelijke genre. En het is een uh, plaat van een artiest waarvan je het zeker niet verwacht. Nee, dus ik zou zeker zeggen blijf bij ons. En, ehm, en ook in de tweede uur eh, natuurlijk de jazzagenda en nog wat andere dingen. We sluiten dit uur af. Ook, we blijven in Zuid-Amerika. De Big Band in Mexico. En het nummer heet All of Me. Tot zo. Me. Wanna take all of me Oh, can't you see that I'm not good without you? Take my lips, I never use them. I take my arms, I want to lose them.